Een Amerikaans toestel en een vliegtuig uit Taiwan waren elkaar bijzonder dicht genaderd... waardoor waarschuwingssystemen afgingen en de luchtverkeersleiding ingreep. Beide vliegtuigen stegen naar een nieuwe hoogte, waardoor ook een KLM-toestel dat van Amsterdam op weg was naar Bangkok in gevaar kwam. De zaak liep goed af. De Indiase luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. De Taliban hebben directe vredesgesprekken met de Afghaanse regering afgewezen. De islamitische terreurbeweging wil komende maand in Saoedi-Arabië alleen in gesprek met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Deze maand voerden de Taliban in de Verenigde Arabische Emiraten al gesprekken met de VS en landen uit de eigen regio. Doel van die onderhandelingen is het beëindigen van de oorlog in Afghanistan, die al jarenlang aan de gang is. In het oosten van de Filipijnen zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen... door aardverschuivingen en overstromingen vanwege hevige regenval. Zeker 5000 mensen raakten dakloos. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten. Volgens de Filipijnse weerdiensten moeten het oosten en het centrum van het land zich voorbereiden op nog meer regen. De Filipijnen wordt elk jaar door zo'n 20 tornado's getroffen. Met als gevolg overstromingen en aardverschuivingen. Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover heeft gisteravond ruim vier uur stilgelegen... nadat een man het platform was opgereden en zijn auto parkeerde onder een vliegtuig. Het zou gaan om een 21-jarige Pool. Hij was onder invloed van drugs.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 Als je niet de gebruiksaanwijzing leest, voor je vuurwerk afsteekt als je niet voorzichtig bent. Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Ho, ho, ho.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 got slow down. I'm gonna see that love light in her eyes. I'm a hood and a holler away from paradise. Traveling light, traveling light. I just can't wait to be with my baby tonight. No comb and no toothbrush. I got nothing to haul. full of dreams, a heart full of love. They weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love light in her eyes. I'm just round the corner from paradise. Traveling light, traveling light just can't wait to be with my baby tonight. No comb no toothbrush, I got nothing. full of dreams and a heart full of love, and they win nothing at all. Soon I'm gonna see that love light. just can't wait to be with my baby tonight. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, I'm Not Lisa. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Rolling Stone heeft Whitey Morgan omschreven als een Waylon Jennings volgeling. Hij blijft dicht bij het geluid en het onderwerp van klassieke outlaw-artiesten zoals Waylon Jennings, Merle Haggard en David Allan Coe. Whitey Morgan is klaar om dit versleten genre country naar de volgende generatie te leiden. can do sympathy on the evening news. I've had about all that I can take. I'm 45 and I got no place to hide. I got nothing left to lose. Crossroads met de act van de maand. Dat was Whitey Morgan met What Am I Supposed to Do? Nu is het de beurt aan de act van de maand, de Mavericks. Met All You Ever Do Is Bring Me Down. Op accordeon hoor je niemand minder dan Flaco Jimenez. Tot op heden is Dance the Night Away hun enige hit in België en Nederland. En daar sluit ik dit blokje mee af. van Mary Marichek wordt omschreven als bluegrass en gospelsongs, die de schoonheid van het boerenleven vastleggen. Normaliter ben ik niet zo van de bluegrass, maar voor Rocking the Cradle maak ik graag een uitzondering. In Carter in het eerste uur heb ik opnieuw bezoek het Ierland. Nu is het de beurt aan Jackie Sharkey, die in de huid van Jesse Coulter kruipt. De cover van deze week. We Got a Problem is afkomstig van Luke Combs' debuutalbum This One's For You. Hij timmert stevig aan de weg en hem wordt een grote toekomst toegedicht. This is my kind of town This is my kind of place I wouldn't mind hanging around For more than just a couple days I got a 12th floor To a bar downstairs. But all I can think about is home. I got my new boots covered in red dirt. I don't mess with Texas t-shirt and a Lone Star dance to Copperhead Road. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Onerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Roy Clark overleed vorige maand en daarom krijgt hij een gedenksteen in deze rubriek. In 1962 werd Roy Clark door Capitol Records gecontracteerd. Een jaar later lukte het hem om met zijn popgeoriënteerde single Tips of My Fingers een top 10 hit te scoren. I reached out my arms and I touched you with soft words. I whispered your name. but that was as close as I came. My eyes had a vision of sweet love yielding beneath my command. but I let it slip right through my hand but I let it slip right through my hands. Somebody took you when I, wasn't looking, and I should have known from the start. to the love hidden deep in your heart, to the love hidden deep in your heart. I have you right on the tips of my fingers, but I let you slip right through my hands. Yes, I let you right through my hands. In 1968 stapte hij over naar Dot Records. Hij publiceerde talrijke albums en singles en werd met prijzen overladen. Een van zijn grote hits bij Dot was I Never Picked Cotton in 1971. Zijn eerste nummer 1 hit in de country charts had hij met de single Come Live With Me in 1973. I never picked cotton But my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young working in a coal mine. When I was just a baby, too little for a cotton sack, I played in the dirt while the others worked till they couldn't straighten up their backs. And I made myself a promise when I was big enough to run that I'd never stay a single day in that Oklahoma sun. And I never pick cotton my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. Folks said I grew up early, and that the farm couldn't hold me then. So I stole ten bucks in a pickup truck, and I never went back again. Then it was fast cars and whiskey, long-haired girls and fun had everything that money could bring, and I took it all with a gun, but I never picked cotton. But my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. It was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt and we said, go back to your cotton sack. I left him dying in the dirt. And they'll take me in the morning to the gallows just outside. And in the time I've got, there ain't a hell of a lot that I can look back on with pride.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 Dankzij Drink With Jones blijkt wel dat haar muziek diep in het klassieke country genre wortelt. Samen met een vleugje blues en southern rock. She Loved Country Music is een vrolijk, uptempo nummer. Relaties veranderen mensen. En vaak merk je dat je verandert voor die ander. Met dit nummer wil je opstaan, iemand pakken en dansen. Deze track en deze teksten zorgen ervoor dat je wil dansen. Tot ziens country muziek, zeg hallo tegen rock roll. Adam Wakefield is de vertolker. She loved country music, and all she wants is rock and roll. Should have seen us on the dance floor, toe to toe, do si do. Don't know where I went wrong, but that girl's gone out of control. She loved country music, now all she wants is rock and roll. sit and listen to those old gospel songs. I'd strum a couple chords on my guitar, she'd sing along. Now she stays out all night long, Lord knows where she goes. She loves country music, now all she wants is rock and roll. all she wants is rock and roll. toe, does to do. Them loud guitars sure hurt my ears, but I just can't let her go. We loved country music, all we want is rock and roll. Getipt voor de top. Zoals gebruikelijk heb ik ook weer een paar eigen tiptoppers. Op de eerste plaats is daar Josh Turner met I Pray My Way Out of Trouble. En vervolgens luisteren we naar Break Up in the End met Cole Swindle in de hoofdrol. Many times my mind is up in troubles and my heart gets so heavy touch by Sad and face. So I just go to him anytime I'm in trouble, wash my heart in the still walk in that bar a little drunk. I still ask you what you're drinking, what's your name. I still kiss you by the shuffleboard, last call at 2 a.m., even though we break up in the end. I'd introduce you to my mom and dad. Say, I think I love her when you leave that room. I still not take their advice when I say you're moving in, even though we break up in the end. Even if I knew you'd be the one that got away, I'd still go back and get. still play my favorite song in your car. That you love me to it till it felt like ours. Now all I hear is you and it, but I still let you ruin it, even though we break up. too many tonight. You're just calling cause you're lonely, that's okay. But you know if you come over, I can't not let you in, even though we'll break up in the end. I do it over and over again and again, even though we break up. in the end. Met Henk Kokkerin zorg ik voor een blij afscheid. Misschien is dit wel omdat ik er over een week gewoon weer ben. Tot volgende week. Dag. We tried and failed, so let's take inventory. You'd rather be someplace else, so had I. a happy ending story. Let's wise up and have a happy goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not at me. That certain glow should never leave your eyes. Let's make a plan to make each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. we both should be promoting. Let's wise up and have a happy goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not at me. That certain glow should never leave your eyes. Let's make a each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. never en stuur je allemaal fijne dagen en...